Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Biden is boos over de abortusuitspraak. Dat zei hij in een toespraak. Vandaag besliste het Amerikaanse Hoge Rechtshof dat het landelijk recht op abortus is afgeschaft. En dat betekent dat staten zelf mogen kiezen of ze abortus toestaan of niet. Waarschijnlijk komt de helft met een verbod of met strengere abortusregels. Biden vindt het een grondrecht en zal mensen steunen die naar een andere staat willen reizen voor een abortus. Als a woman lives in a state that restricts abortion The Supreme Court's decision does not prevent her from traveling from her home state to the state that allows it. It does not prevent a doctor in that state, in that state from treating her. Ook andere landen reageren geschrokken op de uitspraak. Onder meer de Franse president Macron zegt dat abortus een belangrijk recht is. Stikstofminister Van der Wal doet aangifte van een doodsbedreiging. Haar naam en die van Theo van Gogh en Pim Fortuyn stonden achter op een vrachtwagen tijdens het boerenprotest. Achter de laatste twee stond hun sterfdatum, bij Van der Wal een vraagteken. Veel boeren zijn boos vanwege de maatregelen die de minister hen oplegt. En de Oranjevrouwen spelen over een uurtje een oefenwedstrijd tegen Engeland... onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman. Dat is voor het eerst sinds Wiegman weg is bij het Nederlands vrouwenelftal. De wedstrijd tussen Nederland en Engeland wordt gespeeld in Leeds. Woon je in de pijp of bezoek je graag de Albert Kuipmarkt in Amsterdam? Misschien handig om vaker met de OV of met de fiets te komen. Want er verdwijnen de aankomende weken weer een hoop parkeervlakken. De plekken worden omgetoverd tot tuintjes. Dat is leuk voor de meeste bewoners voor de AT5. Ja, wat chill eigenlijk. Ja, prima. Heel goed. Maar het gezegde, de een zijn brood is de ander zijn dood... is hier wel van toepassing, denkt deze meubelondernemer aan de Albert Kuip. Dat is natuurlijk niet mogelijk om op een fiets een kast of een groot meubelstuk mee te nemen. Is toch best wel mooi? mevrouw, als je de andere kant van de Bol gaat kijken, dan lijkt het een oerwoud. Tarzan zou zijn eigen thuis voelen. Ja, en dan is er nog iets. De tuintjes moeten wel door bewoners zelf fris en fruitig gehouden worden. Maar werkt dat wel? Uh, sommige buurten wel, sommige buurten niet. En in deze buurt gaat het lukken? Nee, denk het niet. De gemeente denkt dat het fijn is voor de buurt als er wat minder autodrukte is. Het weer nog. Vanavond trekken de buien weg via het oosten en koelt het af tot een graad of 15. Morgen is het in het oosten zonnig, in het westen wat buien en zo'n 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de N9 is de weg Alkmaar-Den Helder in beide richtingen dicht ter hoogte van Schorel.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 Die is alleen mij ben jij, dat voelt zo goed en blijft zich steeds herhalen. Maar jij was niet alleen voor mij, dat is verleden. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. just kept standing there. 106.9. Zie je 24 uur per dag.